uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. Het derde jaar WW voor werkloze ouderen komt terug. De vakbonden en werkgevers hebben volgens de Volkskrant toestemming van het kabinet gekregen om de WW-versobering die het kabinet vorig jaar doorvoerde te repareren. Om de reparatie mogelijk te maken gaan werknemers extra premie betalen via een nieuw fonds. Voor een modaal salaris van 34.000 euro gaat het om een bedrag van zo'n 70 euro. De politiek en de gokwereld op Curaçao hebben samengespannen om de politicus Helmin Wiels te vermoorden. Dat werd duidelijk tijdens de rechtszaak tegen een van de hoofdverdachten in deze zaak, Bernie Nini Fonseca. Deze Fonseca zou van ex-minister Jamalodin en diens halfbroer en gokbaas Robbie Dos Santos opdracht hebben gekregen om Wiels om te brengen. Het motief voor de moord op Wiels waren waarschijnlijk zijn pogingen om de goksector op Curaçao aan te pakken. Wiels werd in mei 2013 op het strand doodgeschoten. In Congo in Centraal-Afrika hebben militairen van de VN-vredesmacht opnieuw massagraven ontdekt. 17 in totaal. Sinds augustus zijn er al tientallen massagraven gevonden... waar in totaal honderden lichamen in lagen. Volgens de VN zijn de slachtoffers die nu zijn gevonden... overleden na gevechten tussen het regeringsleger... en de Kamwina Nsapu-militie. Deze militie vormt een groot gevaar voor de vrede in Congo... nu hun leider is overleden. Met machetes, stokken en geweren vallen ze willekeurig kerken en scholen aan. In het attractiepark SeaWorld in Texas is voor het laatst een orka geboren. Een jaar geleden besloot SeaWorld namelijk te stoppen met het fokken van orka's... nadat er steeds meer kritiek was gekomen op het in op het gevangenschap houden van orka's en dolfijnen. Moeder Takara was toen echter al drachtig en orka's hebben een zwangerschap van 18 maanden. Het kalfje heeft nog geen naam, want de dierenartsen van SeaWorld weten nog niet of het een mannetje of een vrouwtje is. Het weer. Het is vrij helder en het vriest nog steeds een paar graden. Overdag is het droog met af en toe zon bij een graad of 12.